Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de Iraanse vergeldingsaanval vorige maand op een militaire basis in Irak... hebben meer dan 100 Amerikanen licht hersenletsel opgelopen. Het gaat in veel gevallen om een hersenschudding die later aan het licht is gekomen. Direct na de aanval op 8 januari zei president Trump dat er geen gewonden waren. Later bleken het er enkele tientallen te zijn en nu staat de teller op 109. Van hen is bijna driekwart weer aan het werk. De rest wordt in Duitsland of de VS behandeld. Bij de Iraanse aanval vielen geen doden... omdat de Amerikanen op de Iraakse basis tijdig dekking konden zoeken. Het aantal doden door de uitbraak van het coronavirus is gestegen tot meer dan duizend. De autoriteiten in de Chinese provincie Hubei zeggen dat er gisteren opnieuw 103 mensen zijn overleden. Met de sterfgevallen in de rest van China en de twee daarbuiten staat het totale dodental nu op 1013. Inmiddels is een team van de Wereldgezondheidsorganisatie in China aangekomen... om te helpen bij de bestrijding van het virus. Het gaat om 10 tot 15 medici die voorbereidingen zullen treffen voor een grotere ploeg. In Ierland hebben de linkse nationalisten van Sinn Féin voor het eerst de meeste stemmen gekregen. Maar ze worden door het kiessysteem net niet de grootste in het parlement. Vannacht werden de laatste van de 160 zetels toegewezen. Sinn Féin komt op 37 zetels, een winst van 14. Maar nog altijd eentje minder dan de centrumrechtse partij Fine die op 38 komt. De regeringspartij Fine Gael, ook centrumrechts, is de grote verliezer... en komt op 35 zetels, een verlies van 14. Sinn Féin is omstreden vanwege de vroegere band met de terreurbeweging IRA.